Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Ruim 1200 wetenschappelijke tijdschriften publiceren al jaren artikelen van academici tegen betaling. Bovendien zou de kwaliteit van de stukken amper gecontroleerd zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscollectief dat eerder ook de Panama Papers naar buiten bracht. De Volkskrant kreeg inzage in het onderzoek en schrijft dat ook Nederlandse wetenschappers hebben gepubliceerd in de tijdschriften. Het is voor academici belangrijk om veel artikelen te, te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Normaal betalen de abonnees en doorlopen de stukken voor publicatie verschillende controlestadia. De Verenigde Staten hebben weer een nieuwe stap gezet in het handelsconflict met China. Nieuwe handelstarieven, waarmee Trump al dreigde, gaan over twee weken in. Het gaat om een heffing van 25% op industriële producten, waaronder stoomturbines. De heffing raakt 16 miljard dollar aan Chinese producten. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft per ongeluk een raket afgeschoten boven Estland. Er is volgens de krant El País geen schade aangericht. Het vliegtuig deed mee aan een missie van de NAVO. Het type raket zou zich in dit soort situaties automatisch kunnen vernietigen... maar of dat nu ook is gebeurd is onduidelijk. Helikopters hebben de raket niet gevonden. De raket had een beperkte hoeveelheid springstof, maar de schade bij een eventuele inslag zou te overzien zijn, zeggen de strijdkrachten in Estland. Er is een onderzoek ingesteld. Stellen met één kostwinner zijn erop achteruit gegaan. Volgens het CBS gingen ze er tussen 2011 en 2016 1% op achteruit. Tegelijkertijd nam het inkomen van twee verdieners juist toe met 5%. Het kan komen door fiscale maatregelen die voor twee verdieners gunstiger uitpakken. Het weer. Met minima rond 20 graden is het nog warm. Wel is er steeds meer kans op forse onweersbuien. Komende dag is het wisselend bewolkt en ook dan kan er een bui vallen. In de middag klaart het op.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 I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. It like a barbarian still alive. I'm losing my balance on the tightrope. Tell I can't find the key without you. And now your song is on repeat.